Er wordt in 2019 een groei van 2,2 procent verwacht. Daarmee groeit de Nederlandse economie harder dan het gemiddelde in de eurozone. Het CPB verwacht verder dat de werkloosheid volgend jaar daalt. De Gezondheidsraad vindt dat jongeren van 14 standaard moeten worden ingeënt tegen meningokokken type C en W. Nu worden alleen baby's standaard gevaccineerd. De infectie kan leiden tot bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Dit jaar zijn al 21 mensen overleden aan type W. 14-jarigen zijn van alle leeftijdsgroepen het vaakst drager van de W-bacterie. Het RIVM houdt dit en volgend jaar al een inentingscampagne voor jongeren van 14 jaar en ouder. Een groot deel van de Nederlanders wil het liefst het hele jaar de wintertijd. Dat blijkt uit een flitspeiling in opdracht van minister Ollongren. Een kwart van de ondervraagden wil het liefst de zomertijd... en ongeveer evenveel mensen willen dat het blijft zoals het is. Dus met twee keer per jaar de klok verzetten. Een grote meerderheid in de Amerikaanse Senaat heeft een ingrijpende hervorming van het gevangeniswezen aangenomen. Met de nieuwe wet wordt het voor gevangenen makkelijker om vervroegd vrij te komen of huisarrest te krijgen in plaats van celstraf. Ook de strenge minimumstraffen gaan op de schop. Vanuit zowel de Republikeinen als de Democraten is veel steun voor de hervormingswet. President Trump kan zijn veto nog uitspreken, maar die kans lijkt klein. Hij drong zelf aan op een snelle stemming. In België praat koning Filip vandaag met alle fractieleiders over de politieke crisis. Gisteravond bood premier Michel het ontslag aan van zijn regering... nadat Vlaamse en Waalse socialisten met een motie van wantrouwen hadden gedreigd. De regering had al geen meerderheid meer... omdat de NVA eerder deze maand uitstapte vanwege het VN-migratiepact. Het weer vanochtend droog, in de middag meer bewolking... en vooral aan de kust op een bui bij een graad of 8. De komende dagen blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. 10 files eh, staan er in Noord-Holland. Het valt over het algemeen reuze mee met de vertragingen. Op de A2 richting Amsterdam staat tussen Breukelen en Apkoude 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Is de rechterreis ook dicht en heb je nu 10 minuten extra nodig. En je hebt een half uur extra nodig door een vrachtwagen met een lekke band. Op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Almere Haven en Hilversum staat 13 kilometer en is de rechterreis ook dicht.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 De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren het gebeuren. Oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. iets Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog niet. Daarom denk ik nog steeds geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond genaald aan de grond. Je hoopt ze niet te horen. Ik ben verloren. Oh, oh, oh. je niet zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, oh, niets dat zomaar verdween dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is.